Maar dat wordt dus uitgesteld. Het duurt langer omdat de computers moeten worden aangesloten op een ander ICT-netwerk... en het goed beveiligd moet zijn. Dat vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Een deel van het ministerie zal overigens eh, al wel verhuizen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo'n 60 tot 80 medewerkers gaan deze zomer al eh, die kant op. En ook de ministerraad, die verhuist naar het Katshuis. Betekent dus dat alleen Schoof en zijn naaste medewerkers straks nog blijven zitten. Eh, op en rond dat torentje. En de rest ja, wordt dan toch al wel een, eh, een bouwplaats op het Binnenhof. Het is de bedoeling dat Schoof begin volgend jaar een keer de verhuisdozen pakt. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht gaat vier zieke kinderen opvangen... uit het gebombardeerde kinderziekenhuis in Kiev. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens een arts is het belangrijk voor hun strijd tegen kanker... dat ze zo snel mogelijk weer door kunnen met hun behandeling. Bij de Russische raketaanval op het kinderziekenhuis raakten 16 mensen gewond. Er zijn nauwelijks huizen beschikbaar voor alleenstaande asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Het grootste deel van deze statushouders is alleenstaand. Maar volgens het COA is maar 9% van de beschikbare woningen geschikt voor eenpersoonshuishoudens. Een docent van een universiteit in Peking is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Een student is met haar verhaal naar buiten gekomen en zegt dat de docent dreigde haar niet te laten slagen als ze niet inging op zijn moves. Ze heeft een fragment met bewijs tegen hem online gezet. Dat zegt China-correspondent Laura van Megen. Ik heb het geluisterd. Het is echt best wel heftig om te horen. Je hoort haar nee zeggen als hij haar aan het aanranden is... en dreigen met represailles. En in de geluidsopname hoor je hem ook zeggen dat dit soort hiërarchische relaties... hij noemt dat vader-dochterrelaties vaak onduidelijk zijn... waarmee hij doelt, erop doelt dat incest normaal is... en dus ook seksuele relaties tussen een docent en een leerling. Meestal blijven zulke zaken in China onder de radar... Maar de opname ging viral en de docent is door de Unie ontslagen. Het weer, veel wolken met af en toe de zon. Ook heb je kans op een bui met lokaal zelfs onweer, hagel of veel regen. In de middag wordt het vanuit het westen droog met zo'n 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam nu 10 minuten vertraging tussen Muiden en Knopend Watergaasmeer door de werkzaamheden op de A10. Op de A7 hoorn een kwartier extra reistijd tussen Afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer file. Bijna 10 minuten op de A8 Zaanstad Amsterdam door de werkzaamheden bij Knopend Koenplein. 20 minuten A10 uh, eh, tussen Knopend Watergaasmeer en Amsterdam Slotenvaart. Ook door de werkzaamheden op de A10 Ring Oost. Op de N9 Alkmaar Den Helder 10 minuten vertraging bij Schoorl en 200 Hilversum Uithoorn.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 Get down on it. Get on it. Get down on it. Shy, never, never, never. Uh, what you gonna do? Uh. do you wanna get down? Uh. uh what you gonna do? down Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde.